uur. Krol met het NOS Journaal. FIFA-baas Sepp Blatter is in beroep gegaan tegen de schorsing van 90 dagen... die de ethische commissie van de Wereldvoetbalbond hem heeft opgelegd. Zijn advocaat zegt dat het beroep gisteravond al is ingediend. Vicevoorzitter Michel Platini heeft ook gezegd dat hij in beroep gaat tegen zijn schorsing... De voetbalbobo's moeten hun taken neerleggen omdat justitie in Zwitserland een strafrechtelijk onderzoek heeft ingesteld naar corruptie en fraude bij de FIFA. Als gevolg van de FIFA-schorsing legt Platini ook zijn taken als voorzitter van de Europese voetbalbond UEFA voorlopig neer. Minister van der Steur is tevreden over de hardere aanpak door justitie van criminele motorclubs. De afgelopen 2,5 jaar zijn 117 leden van motorclubs voor de rechter gebracht. Zes van hen zijn vrijgesproken. De meeste veroordeelden kregen een celstraf van een jaar of langer, vaak voor geweld, drugshandel of witwaspraktijken. De politie in Den Haag wil discriminatie harder aanpakken. Zo moeten er meer niet-westerse agenten worden aangenomen... en worden aangiftes van discriminatie voortaan beter geregistreerd... zegt burgemeester Van Aartsen. Volgens hem is er behoefte aan diversiteit op politiebureaus in de Schilderswijk. Van Aartsen wil voor eind volgend jaar minstens 500 jongeren in de wijk aan een baan of opleiding helpen. Daar wordt ruim een miljoen euro voor uitgetrokken. Voor het eerst heeft Noord-Ierland zich geplaatst voor het Europees kampioenschap voetbal. De Noord-Ieren wonnen thuis in Belfast met 3-1 van Griekenland... en zijn daardoor zeker van een plaats bij de eerste twee in hun groep. Ook Portugal plaatste zich voor het EK door een 1-0 zege op Denemarken. Wereldkampioen Duitsland is nog niet zeker van een plaats op het toernooi in Frankrijk volgend jaar.